Meer dan 100 mensen raakten gewond. Een autobom ontplofte bij een bus vlakbij een van de grootste markten van de stad. De aanslag toont aan dat terroristen nog steeds in staat zijn om grote steden te treffen, ondanks het offensief van het Pakistanse leger. In het noordwestelijke Peshawar worden vaker aanslagen gepleegd. Meestal worden die opgeëist door Al-Qaeda of de Taliban. Eerder deze week kwamen in Islamabad nog vijf medewerkers van het VN-voedselprogramma bij een aanslag om het leven. De VN besloot daarop alle activiteiten in Pakistan voorlopig op te schorten. Duizenden vaccins tegen de Mexicaanse griep dreigen verloren te gaan omdat bedrijven en gezondheidsinstellingen er te veel krijgen toegestuurd. Het Nederlands Vaccininstituut levert alleen doosjes van 100 vaccins, maar kleinere bedrijven en instellingen hebben er vaak veel minder nodig. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de doosjes niet voor het versturen kunnen worden opengemaakt omdat dan de garantie vervalt. Bedrijven en instellingen die minder hebben besteld is gevraagd vaccins te delen. Maar dan nog zullen er verloren gaan, want vaccins die over zijn kunnen niet worden teruggenomen. Leerlingen van het VMBO en het MBO dreigen door de recessie moeilijk een stageplek of een leerbaan te vinden. Het aantal betaalde leerbanen voor MBO'ers is gedaald met 27.000. Dat is 16% van het totaal. Tegelijk zijn er meer van dit soort banen nodig omdat leerlingen vanwege de recessie langer doorleren. De ROC's waarschuwen dat er binnenkort een probleem ontstaat. Jacques Rogge blijft nog vier jaar voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. In Kopenhagen heeft de algemene vergadering van het IOC de Belg met een overgrote meerderheid herkozen. Er was geen tegenkandidaat. De 67-jarige Rogge is al IOC-voorzitter sinds 2001.